Twee uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Jemen zijn bij een luchtaanval op een gebouw dat werd gebruikt als gevangenis... zeker 52 doden gevallen, dat melden de Houthi-rebellen. De aanval zou zijn uitgevoerd door de door het Westen gesteunde coalitie... onder leiding van Saoedi-Arabië. De coalitie zegt dat het geen gevangenis was... maar een opslagplaats voor raketten en drones... en meldt verder niets over doden. In Jemen woedt sinds 2014 een burgeroorlog... toen Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa innamen. De door de Saoediërs geleide coalitie probeert sinds 2015 de rebellen te verdrijven... en president Hadi weer de macht over het land terug te geven. Een proef in het Drentse Wapserveen... waarbij de eikenprocessierups op natuurlijke wijze wordt bestreden... blijkt een succes. Dat meldt het kenniscentrum eikenprocessierups. Door natuurlijke vijanden van de rups... zoals bepaalde wespensoorten en vogelsoorten... zoals koolmezen actief te stimuleren op de proeflocatie... werden er 80 minder nesten aangetroffen. Drie jaar lang wordt er in Drenthe gekeken hoe het aantal eikenprocessierupsen zich daar ontwikkelt. In het noorden van Noorwegen is gisteren een helikopter neergestort. Alle zes inzittenden kwamen daarbij om het leven. Het gaat om jonge Nooren die rond, een rondvlucht maakten... bij een popfestival bij de stad Alta. Onderzoekers van de Noorse luchtvaartautoriteiten onderzoeken de crash. Het programma van het festival is aangepast. En door een stroomstoring vanmiddag arriveerde paus Franciscus te laat op zijn wekelijkse dienst met het publiek op het Sint-Pietersplein in Rome. De 82-jarige kerkvos staat bijna een half uur vast in een lift in het Vaticaan. Uiteindelijk is hij bevrijd door de gealarmeerde brandweer. Ik moet u om vergiffenis vragen, zei de paus glimlachend... waarna hij de situatie uitlegde en de toeschouwers op het plein vroeg... om de brandweer een applausje te geven. En dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met lokaal kans op een bui. Later breekt de zon door, maar het is vrij koel met 19 tot 21 graden. Morgen zon en stapelwolken en vooral in de ochtend kans op een bui... met name in het noorden en westen. Het wordt morgen maximaal 19 graden.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 And keep it all the time in my mind, so let it shine on. on me all day long, like an endless season. Shining on again and again. again. Enter to my summer world. glancing to the sky Messenger of every day.